De jury oordeelt dat hij in een van die zaken volledig schuldig is. Begin volgend jaar zal de rechter een straf uitspreken. Twee jaar geleden werd Weinstein in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel... vanwege aanranding en verkrachting. De onthullingen van zijn jarenlange wangedrag leidden tot de MeToo-beweging. Terry Hall, de zanger van de Britse ska-groep The Specials, is overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Hall brak met de groep in 1979 door met de single Gangsters... Daarna hadden ze nog hits met A Message to You, Rudy en Ghost Town. De specials traden ook regelmatig in Nederland op. In juni gaven ze nog concerten in Utrecht en Amsterdam. Terry Hall was 63 jaar. De Amerikaanse oud-president Trump moet worden vervolgd voor zijn rol bij de kapitoolbestorming. Dat is het advies van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gebeurtenissen op 6 januari van vorig jaar. De oproep van Trump om stemmen op zijn rivaal Joe Biden ongedaan te maken... en extra stemmen voor hemzelf te vinden... wordt beschouwd als een poging tot fraude. Amber Heard en Johnny Depp hebben een schikking getroffen... in de smaadzaken die ze tegen elkaar hadden aangespannen. Beide acteurs trekken daarom hun hoger beroep in. De overeenkomst tussen de twee houdt onder meer in dat Heard 1 miljoen dollar aan Depp betaalt. Die zal dat geld doneren aan een goed doel. Afgelopen zomer was er wereldwijd aandacht voor de rechtszaak tussen de twee voormalige geliefden. Aanleiding was een artikel van Hurt waarin ze het had over huiselijk geweld zonder Deb bij zijn naam te noemen.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 I might listen if you openly ask me to. Take it slow. I get caught in the moment. I'm gonna put you front the mirror, let you watch yourself. You know what it is right now. We ain't making kids right now, just practicing.